Volgens de aanklager zijn ze verhoord over mogelijke belastingontduiking en witwassen en gaat het politieonderzoek door. De vier mannen werden donderdag opgepakt. Het zijn onder andere de advocaat en de vermogensbeheerder van de 87-jarige L'Oréal-erfgename Betancourt. De zaak heeft ook president Sarkozy in verlegenheid gebracht. Betancourt, die een geschat vermogen heeft van 17 miljard euro, zou hem tijdens een verkiezingscampagne in 2007 illegaal geld hebben toegestopt. Sarkozy ontkent dat. en noemt de beschuldigingen een lastercampagne. De gezondheidszorg in Noord-Korea is lang niet zo slecht als Amnesty International beweert. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de WHO, die zelf in Noord-Korea actief is. Volgens Amnesty is de zorg in Noord-Korea voor veel mensen te duur en wordt er zonder verdoving geopereerd. Door ondervoeding zouden epidemieën vrij spel hebben. De WHO noemt die informatie achterhaald en onwetenschappelijk, omdat Amnesty alleen heeft gesproken met mensen die niet meer in Noord-Korea wonen of werken. Volgens de WHO is er de laatste jaren veel verbeterd, vooral door hulp uit het buitenland. De zorg in Noord-Korea zou nu beter zijn dan in veel andere ontwikkelingslanden. Twee grote evenementen zijn de afgelopen avond probleemloos van start gegaan. De Tilburgse Kermis en de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De opening van de kermis werd gedaan door zangeres Sineke... die samen met de kermiswethouder van het 35 meter hoge reuzenrad tokkelde. De Tilburgse kermis telt 239 attracties en trekt de komende 10 dagen naar verwachting meer dan een miljoen mensen. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde ging van start met een optreden van de Achterhoekse rockband Normaal. Het muziek- en motorfestival trekt dit weekend waarschijnlijk 130.000 mensen. De Gelderse politie zal extra controleren op alcohol in het verkeer. Niet alleen s'avonds, maar ook s ochtends weer, in het westen vannacht nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot 14 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien.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 all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, I won't ZFM. no one ever sleeps. in love. With me, baby, sing. réveille, euh, encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes.